Uur. van der Linde met het NOS-journaal. Bijna de helft van de bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een steunmaatregel van de overheid. Het gaat volgens het CBS om 48% van de bedrijven met twee of meer mensen in dienst. De meeste bedrijven vroegen de loonsteun of NOW-regeling aan. D66 wil miljarden in onderwijs steken de komende kabinetsperiode. Dat zegt lijsttrekker Sigrid Kaag in het AD. De partij wil 7 miljard uittrekken voor onderwijs en 3 miljard voor het gratis maken van de kinderopvang. Met het geld moeten salarissen van basisschoolleraren omhoog en moet er een studiebeurs komen. D66 steunde eerder de invoering van het leenstelsel, maar kwam daarvan terug. Om de plannen mogelijk te maken wil de partij een belasting op grote vermogens en op vervuilende bedrijven instellen. Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen dit jaar voor het eerst een CAO. Zo'n 15.000 mensen kunnen met een nieuwe CAO pensioen opbouwen en reiskostenvergoeding krijgen. Voor werkgevers moet het een prikkel zijn om de werknemers in vaste dienst te nemen, zeggen de vakbonden. Politie en BOA-bonden maken zich zorgen over drukte dit weekend in schaatsgebieden. De voorzitter van de BOA-bond zegt in de Telegraaf dat er rekening mee gehouden wordt... dat bij grote, drukke locaties dat die helemaal worden afgegrendeld. Vorig jaar gebeurde dat ook, toen wegen naar stranden en natuurgebieden afgesloten moesten worden. Zo'n 9000 mensen willen het nieuwe lid van de muziekgroep K3 worden. Zangeres Klaasje Meijer maakte deze week bekend de groep te verlaten. Haar opvolger hoeft niet per se blond of een vrouw te zijn. Een kwart van de aanmeldingen komt van mannen. K3 maakt sinds 1998 in verschillende samenstellingen albums, muziek, musicals en tv-series. Bekende hits zijn Oya Lele en Oma's aan de top. Het weer nog, het vriest 10 tot 15 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Vandaag opnieuw veel zon.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 De militaire legerleiding in Myanmar laat duizenden gevangenen vrij. Sinds de staatsgreep vorige week wordt er in veel steden gedemonstreerd. De VN houdt vandaag een ingelaste vergadering over die staatsgreep. Politie en BOA-bonden maken zich zorgen over drukte dit weekend in schaatsgebieden, zeggen ze in de Telegraaf.